5 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir... stopt met verdeeldheidszaaien over de vliegramp. In een brief aan de premier die het AD heeft gepubliceerd... wordt zijn houding bekritiseerd. Mahathir zei in juni dat hij twijfelde aan het bewijs... dat de MH17 is neergehaald door een Russische boekraket. Dat leidde al tot protest van de nabestaanden en de Nederlandse regering... De nieuwe brief volgt op een kritisch congres over de vliegramp... georganiseerd door een stichting waar Mahathir voorzitter van is. De stichting wijst erop dat Maleisië heeft ingestemd met een VN-resolutie... en samenwerkt in het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt. Het bevreemdt de stichting MH17 dan ook... dat de premier het JIT in discrediet lijkt te brengen. In Hongkong is Joshua Wong opgepakt. Hij is het gezicht van de protestbeweging. Volgens medestanders werd Wong plotseling in een auto geduwd... en naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet bekend waarvan hij wordt beschuldigd. Komend weekend wordt er weer op grote schaal gedemonstreerd op het Chinese eiland. President Trump heeft een bezoek aan Polen afgezegd... vanwege de orkaan Dorian, die afstevend op Florida. Trump wil de hulpverlening in goede banen leiden. Vicepresident Pence gaat nu naar Polen... voor de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Dorian kan dit weekend uitgroeien tot de 1 na hoogste categorie 4. Daarmee zou het de zwaarste orkaan zijn die Florida in 15 jaar raakt. Een tribunaal in Colombia wil dat vier varkleiders worden opgepakt. Aanleiding is een filmpje op YouTube waarin een van hen aankondigt dat hij de wapens weer wil oppakken. Ivan Marquez speelde een sleutelrol bij het vredesakkoord van drie jaar geleden. In de video verwijt hij de Colombiaanse regering dat die het vredesakkoord slecht naleeft. Het weer kan wat mist ontstaan. Later vandaag is het vrij zonnig en droog bij 21 tot 25 graden.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 I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. And esconde www.zfmzandvoort.nl kill the ground when she stares at the ring on her hand.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 Got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me yeah. Took me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like.